Morat Wakili met het NOS-journaal. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenfoto getoond... die de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte nog dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit is waargenomen. Het plan van wetenschappers is om een beeld te krijgen van de oerknal, het ontstaan van het heelal zo'n 13,7 miljard jaar geleden. Verder moet de telescoop zoeken naar planeten waarop leven mogelijk is. De hoogste voetbalcompetitie van Oekraïne gaat ondanks de oorlog volgende maand weer van start. De minister van Sport schrijft op Facebook dat de bal op 23 augustus weer gaat rollen. Op die datum is het Nationale Vlagdag. De dag erna wordt de onafhankelijkheid van Oekraïne gevierd. De minister schrijft dat met veel verschillende instanties, zoals de krijgsmacht... wordt samengewerkt om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. De wedstrijden worden zonder publiek en onder een staat van beleg afgewerkt. Premier Rutte heeft bij zijn ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne gisteren... nogmaals benadrukt dat Nederland het land blijft helpen. De twee spraken in Kiev over militaire en humanitaire steun. Verder zei Rutte dat Oekraïne ook bij de wederopbouw kan blijven rekenen op Nederlandse hulp. Het was voor het eerst sinds de Russische inval in februari dat premier Rutte op bezoek was in Oekraïne. De Drentse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat zaterdag niet door. De politie heeft te weinig agenten om het evenement te begeleiden... door mogelijke boerenprotesten in het hele land. Slag om Norg is een officiële wedstrijd van de Internationale Wielerunie UCI. En daarom moeten er agenten van de landelijke eenheid bij zijn. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI. En dan het weer. Temperaturen vannacht tussen de 9 en 15 graden. Lokaal kans op een mistbank.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 ZFM. ZFM. de we kennen van vellen. Ook wij kennen alles in training, skin, ik splash in Marbella. Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Sharon Nicky en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella number ella. Toma en number ella. Toma en number ella. Toma en number ella. Toma en number ella. Toma en ella. Ah, ah. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella kom mijn niet thuis, zo mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij van maar die move Die is dit, dus kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ze kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Wij kunnen op alles in training, skin, express in Marbella Ook ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Revolution that you plan for the next whole week. Been too long for a nigga so cheap and your flex so deep, your sex so deep.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 I don't wanna play no games, play no games. zomer is jouw keuze ZFM. Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen. Een waas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel. Tijd verdrijft de tranen wel, maar maakt het niet goed.